Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Franse stad Nice hebben mensen de aanslag herdacht. Tientallen mensen stonden gisteravond met kaarsen en bloemen bij de kerk... waar overdag drie mensen werden gedood. Onze correspondent Thomas Pekschoor was ook bij de herdenking. Er waren bijvoorbeeld voetbalsupporters bij van de club hier in Nice die bloemen hebben gelegd. En ik heb hier verschillende van die mensen gesproken en die zeggen dat ze toch wel echt geschrokken zijn, uiteraard geschrokken, maar ook extra geschrokken dat het juist in deze kerk hier gebeurt. Want het was volgens hen juist een kerk waar veel mensen uit Nice zelf, maar ook toeristen heen gingen. Er is inmiddels ook meer duidelijk over de dader. Het gaat om een man van 21 uit Tunesië. Hij werd gisteren door de politie neergeschoten. De Amerikaanse supermarktketen Walmart bereidt zich voor op de presidentsverkiezingen van volgende week. Voor de zekerheid halen ze daar alle wapens en kogels uit de schappen. Walmart denkt dat het na de verkiezingen wel eens onrustig kan worden. De winkel is bijvoorbeeld bang voor plunderingen. Ondertussen gaan de campagnes gewoon door. Trump en Biden waren gisteren allebei in de staat Florida. The president of the United States, Donald J. Trump. The heart and soul of this country is at stake. Right here in Florida. It's up to you. Five days from now, we are going to win Florida. We are going to win four more years in the White in de VS hebben nu al meer dan 80 miljoen mensen gestemd voor de presidentsverkiezingen. En dat is een record. Veel mensen stemmen extra vroeg om te voorkomen dat ze hutje-mutje en dus niet coronaproof in de rij moeten staan voor de stembureaus. Nu de meeste mensen vaker thuis zijn, hebben ze ook vaker last van de buren. Volgens een enquête is dit het allerirritantste geluid. Boren en klussen dus. Een op de vijf mensen in de stad ergert zich daaraan, zegt de Vereniging van Huiseigenaren. Er is afgelopen zomer door corona heel veel geklust thuis. Veel meer dan andere zomers. Dat zien ze bij bouwmarkten ook terug in de verkoopcijfers.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 Er staat één file en dat is op de A7 Zaanstad-Horen. Tussen knopen Zaandam en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Als Laura de hond uitlaat bij het spoor... moet Stan langzamer gaan rijden. Komt Danny te laat om Tess af te lossen?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 heeft de luchtvaartmaatschappij net bekendgemaakt. Er werd door de coronacrisis al een flink verlies verwacht. In Nice hebben tientallen mensen kaarsen gebrand en bloemen gelegd... bij de kerk waar gisterochtend een aanslag werd gepleegd. Een man van 21 uit Tunesië ging de basiliek in de Franse stad binnen en doodde drie mensen... En Maradona, de voormalig topvoetballer uit Argentinië, wordt vandaag 60 jaar. Hoe hij zijn verjaardag gaat vieren is nog onduidelijk. Want een paar dagen geleden moest Maradona in quarantaine in afwachting van een coronatest. Het weer nog, veel bewolking en wat regen of motregen, vooral in het noorden van het land. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het zo'n 15 graden. dat ik thuis had kunnen zijn. Ze kent me al te goed en had het al voorspeld. Dus boos is ze niet, maar een beetje teleurgesteld. Alweer een poos geleden dat we samen zijn geweest.